uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het RIVM begint weer met de bevolkingsonderzoeken naar kanker... die sinds half maart stillagen. Als eerste wordt het bevolkingsonderzoek darmkanker opgestart. Als er genoeg beschermingsmiddelen zijn... gaat in juni het onderzoek naar borstkanker verder... en vanaf juli dat naar baarmoederhalskanker. Minister Dekker houdt grotendeels vast aan de nieuwe faillissementswet... ondanks kritiek uit de Tweede Kamer... De wet is bedoeld om faillissementen zoveel mogelijk te voorkomen... door het voor schuldeisers aantrekkelijk te maken... akkoord te gaan met de reorganisatie van een bedrijf. De SP, PvdA en ChristenUnie zijn bang dat kleine schuldeisers... zoals leveranciers, worden benadeeld ten opzichte van grote schuldeisers... zoals banken. De partijen willen meer zekerheden over de verdeling van geld... Maar Dekker vreest dat dan grote schuldeisers juist aansturen op een faillissement... omdat ze dan meer uithalen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat alsnog onderzoek doen naar de vliegtuigramp bij Faro in 1992, zegt minister van Nieuwenhuizen tegen de Tweede Kamer. Bij de ramp vielen 56 doden. De onderzoeksraad kijkt of het toenmalig ministerie van Verkeer en Waterstaat na de ramp informatie achterhield over technische mankementen aan het Martinair-vliegtuig. In een rechtszaak die door nabestaanden was aangespannen, zei de rechter dat de piloten fouten hadden gemaakt en dat nabestaanden daar niet over zijn ingelicht. Bij Ajax gaan de directie, technische staf en spelers salaris inleveren. De club heeft dat besluit genomen omdat er door de coronacrisis tientallen miljoenen euro's minder binnenkomen. Hoeveel salaris wordt ingeleverd wil Ajax niet zeggen. Eerder maakte PSV al bekend de salarissen tekorten. Het weer. De komende uren neemt de wind af. De temperatuur daalt naar 6 graden aan zee en 1 graad in het binnenland. Lokaal kan het aan de grond vriezen.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 Don't fit us skies fill with birds. deze tweede aflevering van de Thuismaak-sessies van Alternative FM. Het is eh, vandaag de 7e mei. En ook in deze uitzending weer nieuwe singles. Nieuwe singles, bijvoorbeeld van Ivy. Die hebben we één uh, hebben we er geval gemist. Maar de tweede, de UC, die zit inderdaad ook in de uitzending. Moorpark is ook weer met een nieuwe single eh, vertegenwoordigd in deze uitzending. En als het goed is, hebben we ook nog eh, Snow Apple met Simple Things. Dat zijn eigenlijk de nieuwe singles. Maar uiteraard hebben we natuurlijk ook aandacht voor al het recente materiaal. We begonnen trouwens deze Alternative FM met The Prophet van Alaska. En dat is ook alweer van een tijdje terug, want het was alweer van hun tweede album. Nu weer verder met muziek, ook van alweer een tijdje terug, uit 2012 van het album The Girl You Love, Nobody Knows. En die past natuurlijk uitstekend in dit tijdsbeeld. It's been almost a It seems like again. and I'm still here, but you're so far away. And now it's time I'm going to leave. You know I'm born wild, I, I can't be your queen. I can't be your queen. and things like machines and man. hebben we weer gehad. Het eh, was Fabian eh, Fabiana Dammers met Nobody Knows. Daarachter Joey Friend met zijn laatste single uh, Hallo. En dat is een single die onder andere is uitgebracht. Eigenlijk is die uitgebracht bij één platenlabel. Het is een beetje een oud woord, platenlabel. Maar goed, het is een, een publisher King Forward Records, die hebben hem eigenlijk opgepikt. En die nieuwe single is min of meer een super samenwerking geweest van Vaklui met goede oren, mix en productie in de MI5 studio. En de mastering is eh, gedaan door Sander van der Heijden toegekomen aan eh, de single van Mirjam West. Hij circuleert alweer een tijdje. We hebben hem geloof ik ook nog eh, gedraaid toen we nog live waren. Eh, dat had alles te maken met het zoontje wat Mirjam heeft gekregen. Tenminste, drie jaar geleden is het jongetje ter wereld gekomen. Maar al gauw bleken ze toch op een gegeven moment erachter gekomen dat het jongetje niet helemaal in orde was. Zware epileptische aanvallen. En dat was een verdrietige periode voor hun als ouders. En daarop heeft eh, Mirjam een liedje geschreven en dat nummer dat heet I'm Not Asking for the Moon. The only thing we've learned is everything can change. We try to make it work, but nothing feels the same. It's hard to find the words when trying to explain. feeling of loss when love is what we gain. makes happy memories. The fear of what might. I've been floating by myself, trying hard to take control, but I could not. Seamlessly, I agreed the tide brought you to me. Together, we could ride the wave. different road from the path we chose. Mirjam West met het eh, nummer I'm Not Asking for the Moon. En daarachter Ivy, Not Over You. Dat is een eh, single die hij in april al heeft uitgebracht. Maar ja, toen hadden wij nog eh, geen live uitzending en ook geen thuismaaksessies. Maar straks in het volgende uur gaat eh, Ivy nog eh, een keer terugkomen, maar dan met de single UC. En dat is een vrij recent nummer. Overigens, eh, achter deze man schuilt Diederik Brandsma. Dat is zijn echte naam. Maar zijn muziek doet een beetje denken aan Bon Iver en Elbow. En zijn stem, dat is meer iets eh, van Damien Rice en Glenn Hanser. Dat eh, zijn een beetje de, ja, min of meer de kennis die dat hem eh, toedichten toegekomen aan een volgend onderdeel. vorige week hadden we al iets gedraaid, maar toen onder de naam Mary Go Round was zij al, al, eerder actief. Nu eh, onder Fridolijn, want dat was eigenlijk eh, vorige week al het eh, geval. En dat merry-go-round, dat was eigenlijk min of meer de, de, de, de, eerste start van haar als muzikant. En nu gebruikt ze eh, het nummer gewoon als titel. Eh, het nummer is ontstaan eh, in het Britse Peak District. Daar in de paarse gloed van de lage zon en over de heilde velden voelden ze zich helemaal los van de dagelijkse wereld. En toen ontstond dat liedje. Het is min of meer dromerige folktronica. luister er zelf. Ja, je hebt het misschien vorige week al gehoord. En Friedelijn, die wordt weer gevolgd door Michel Ebbe met het nummer A Song for Fall and Dark.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 When these eyes close, your beauty they'll hold. kissed our first kiss again. Let our bodies struggle between the war and the rubble. Our cruel and naked intent. Do you remember that old French town? A city drowning in its street. How your dress unveiled my knees Regardez-moi passer par le vent. Près de toi, je resterai en silence, je te rêverai au printemps. pardonne moi et mes péchés, l'éternité revient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire, tu t'es toujours avec moi. presque là. Maintenant, tout ce temps, tu es resté avec moi. Désormais, tu vas m'oublier. met eh, Michel met A Song for Fall and Darkness. En de dame die je erop hebt eh, kunnen horen, dat was niemand minder dan Elma Pleisier van Halfway Station. Weer een, een blokje van twee waarin weer een nieuwe single in eh, zit. En dat is van Rose Spearman. Eh, Rose Spearman is de dochter van de Amerikaanse jazz-saxofonist. Wij waren saxofonist. <laughs> Saxofonist Glenn Spearman. Leuke Freudiaanse verspreking. Maar die man was uh, medeoprichter van het label Mars. dat, zo staat het niet, maar het is M-A-R-S. En dat is eigenlijk ook het label van Kraak en Smaak. De single is een voorloper van meer nieuw werk die eraan zitten komen. Je gaat naar Directions luisteren. Daarachter een Nederlandstalige single van Tols met zeven knopen. Show me a place, a revelation. So je te proberen terwijl iedereen je wijs maakt dat je niet moet bouwen op alle zien dat ik niet zomaar zeg dat de wind opsteekt wanneer jij straks op de Noordzee vaart. Wanneer jij straks op de Noordzee vaart. Ga door de zeil met zeven knopen door het schuiten en vertel iedereen wat jij zo al ervaart. En bij alles wat je ziet en voelt en laat, laat los. Het tijd zal keren, neem de tijd voor alles wat het brengt. Te wacht tot je stroom mee hebt, de wind steekt op wanneer verder ga. Wanneer jij straks op de Noordzee vaart. Dus met zeven knopen door het schuiten en vertel. Een blokje hier van twee, waarin ook een nieuwe single is eh, te horen van Rose Spearman. Eh, dat klinkt heel erg buitenlands. Het is eh, ook oorspronkelijk de dochter van een Amerikaanse jazz-saxofonist, namelijk Glenn Spearman, die medeoprichter is van het label MARS. M-A-R-S. Zeg ik wel goed, denk ik. Want het, eigenlijk is het gewoon Mars. maar we kennen die ook wel van van Kraak en Smaak. De single is eh, trouwens een voorloper op het eh, nieuwe werk eh, wat gaat komen. dat, de single heet dus Directions. Daarachter hoorde je Tols, ook een nummer wat alweer een tijdje uit is. Vorig jaar of twee jaar terug heeft hij dat uitgebracht. Zeven knopen op het album, of wat beter gezegd op het label van Revenge Records. Is hetzelfde eh, label eigenlijk ook waar Ivy zijn werk op uitbrengt. en dan toegekomen aan iemand die van de week eh, de verjaardag heeft eh, gevierd. Namelijk Jolien. Jolien Grunberg heet zij voluit. de vraag die ik van de week even aan haar had gesteld van... joh, ben je al bezig weer met nieuw materiaal? Waarop het antwoord is... jazeker, ik ben er bezig en dat gaat er ook zeker komen. Nou, we doen het nog even met de oude. En dat is natuurlijk End of Story. van twee gehad. Jolene was dat met End of Story. En daar zat zowaar ook daarachter een nieuwe single van Moorpark. Eh, in verstopt. Wel een beetje kort, uh, eh, 2,5 minuut heren. Dat is toch eh, een beetje lichtelijk aan de korte kant. Maar we weten dat ze nog in de tijd dat wij de live uitzending deden... nog een single hadden uitgebracht. Dit is een allernieuwste. Dat is eigenlijk hagelnieuw, want die is eh, afgelopen vrijdag uitgekomen. There Comes the Devil heet het nummer. We gaan weer verder met eh, weer een blok van eh, twee nummers. Snow Apple, ook nieuw. En dat nummer dat heet Simple Things. How can we forget for so many years to notice all the simple things just like tree that drops its autumn leaves right before the winter falls. dit eh, eerste uur is ook weer een eind gekomen. Snow Apple hoorde je met eh, Simple Things.